Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het verder aanscherpen van het asielbeleid zal de wachttijden niet verkorten. Alleen een betere uitvoering van de bestaande regels kan ertoe leiden... dat asielzoekers zonder recht op verblijf daadwerkelijk vertrekken... zegt de commissie van Zwol, die onderzocht waarom uitgeprocedeerde asielzoekers... vaak jaren later nog steeds in Nederland zijn. Directe aanleiding voor het onderzoek was de zaak Lilly en Howick. Die twee Armeense tieners moesten vorig jaar, na tien jaar in Nederland, terug naar hun geboorteland. Nadat ze waren weggelopen uit hun pleeggezin, besloot toenmalig staatssecretaris Harbers dat ze alsnog mochten blijven. De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht... dat hij zeker 250 mensen leasecontracten aansmeerde... en vervolgens geen auto leverde. De man van 39 uit Duiven zou daarmee ruim 200.000 euro hebben verdiend. Klanten betaalden in eerste instantie administratiekosten, borg... en soms ook een maandtermijn voor het leasecontract. Maar op de dag dat de man de auto zou leveren... kregen ze hun bestelde leaseauto niet. Steeds vaker wordt in Nederland crystal meth geproduceerd. Het gebruik van deze harddrug is niet groot... maar laboratoria voor de productie ervan komen volgens de politie relatief meer voor... Sinds januari vorig jaar zijn er elf laboratoria opgerold. Vijf jaar geleden werd niet één lab ontdekt. Hoogleraar rechtswetenschap Paul Cliteur wordt de fractievoorzitter voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Volgens de partij heeft, hij de fractie, de fractie hem unaniem gekozen. Vorige maand bedankte Cliteur nog voor de eer, maar hij heeft zich bedacht. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgende week beëdigd. Forum krijgt dan, net als regeringspartij VVD, twaalf zetels. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken soms stevige buien over... met kans op onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen en hagel. Tot die tijd kan het nog 28 graden worden. Vannacht trekken de meeste buien weg.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 106.9 ZFN Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la like boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom te lo que sea religion, yes, she Jacqueline Ari.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 internet. www.zfmzandvoort.nl you answer to the question and it seems love makes the world feel good Singing in the moonlight Dancing in the rain Let the sun shine through to lift your spirit once again Cause love makes the world feel good Chasing after rainbows beautiful thing that you and me a sucker for you.